Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Taiwan heeft een oproep gedaan om donorhuid te sturen naar het land. Dat meldt nieuwszender CNN. Meer dan 500 mensen raakten gewond bij de explosie van gisteren. En de meeste liggen nog in het ziekenhuis, van wie 184 op de intensive care. Vele van hen hebben ernstige brandwonden. Volgens persbureau AP worden twee medewerkers van het park waar de brand uitbrak verhoord. Zij waren verantwoordelijk voor het in de lucht spuiten van het gekleurde poeder. Dat vloog in brand en veroorzaakte een stofexplosie explosie. Mogelijk worden de twee aangeklaagd wegens ernstige nalatigheid. De man die afgelopen vrijdag zijn baas onthoofde in de Franse stad Lyon... heeft verklaard dat hij alleen handelde en dat hij geen banden heeft met IS. Dat meldt de Franse krant Le Figaro op basis van bronnen dicht bij het onderzoek. Volgens de man van 35 was het zijn bedoeling de fabriek waar hij werkte op te blazen. Hij reed na de onthoofding van zijn baas in op gasflessen, maar de ontploffing die volgde richtte geen schade aan. In de Tunesische badplaats Soes zijn honderden mensen de straat opgegaan in een mars tegen terrorisme. De demonstratie volgt op de aanslag van vrijdag waarbij 39 mensen werden doodgeschoten op het strand. De aanslag werd opgeëist door terreurorganisatie IS. Ook in de hoofdstad Tunis gingen mensen de straat op. Bijna alle toeristen hebben Soes verlaten na de aanslag van vrijdag. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert mensen een verblijf in Griekenland extra goed voor te bereiden en alert te zijn op veranderingen in de situatie. Mogelijk kan er de komende tijd niet worden gepind en ook niet meer met creditcards worden betaald, waarschuwt het ministerie. Het adviseert mensen voldoende contant geld mee te nemen om alle kosten in Griekenland te dekken, ook onverwachte. De ANVR adviseert mensen een kluisje te huren voor dat geld. Het weer, Bewolkt, vooral ten noorden van de grote rivieren valt zo nu en dan regen.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 en, zoals Albert-Jan altijd zegt, de burgemeester. <laughs> goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Eh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, wat een weekend hebben we toch hier in Zandvoort, hè? We zijn natuurlijk drie dagen het culinaire centrum van Nederland. Zandvoort natuurlijk. En eh, dat gaat vanaf eh, drie uur vanmiddag gaat dat, eh, weer los. Het culinair gebeuren op het Gasthuisplein. En natuurlijk het, het racegeweld op het circuitpark Zandvoort. Het is eigenlijk een reguliere Italia aan Zandvoort. Maar het, extra wat er in het programma is... is natuurlijk Max Verstappen met zijn gevolg, kan ik wel zeggen. Ja, jij bent geweest. Was er nog een beetje herrie daar? Of viel het mee? Nou, wat dacht je hiervan? Oh ja, dat klinkt goed was, eh, was vanmorgen om eh, kwart voor elf. Ja? Eh, een outlap en twee, twee snelle rondes. Komt u weer aan? Komt u weer. Ja, dat was oorverdovend en geweldig. En de, dat, als je dat dan ziet en dat hoort, en dat, dat is het echte geluid. Ik bedoel, al die dempers die er nu op zitten, hè, die turbo's en noem maar op. Nee, dit is dus de, de Toro Rosso uit 2013. 13, klopt. En eh, daar zitten geen geluidsdempers op en zo. het, zo hoort de Formule 1 ook te horen, zoals, zoals u luisteraars net hebt kunnen horen. Dat gillen van die motor. En we gaan natuurlijk vanmiddag eh, regelmatig schakelen met eh, Willem van Densen... want die is voor ons live op het circuit aanwezig. En eh, die gaat natuurlijk ook verslag doen van eh, niet alleen eh, de demo's van, van Max Verstappen... maar ook Harry Arie Luijendijk gaat rijden, Jan Lammers heeft gereden... en natuurlijk zijn pa, Maar die mag natuurlijk achteraan starten. En de grindbakken zijn aangeharkt trouwens. Maar wat een mensen, jongen. Het was vanmorgen al file richting Zandvoort... En dat belooft wat voor in de namiddag op de terugweg. Maar goed, daarover, luisteraars, de komende drie uur veel meer. Eh, maar we gaan gewoon Zandvoort op zaterdag doen. Wat gaan we zondag. Eh, zondag, ja, zie heb je het alweer. Eh, Zandvoort op zondag. Uiteraard, zoals gezegd, we gaan vaak schakelen met circuitpark Zandvoort... met Willem van Densen. We volgen voor u het NK wielrennen op de weg in Nederland. verder hebben we natuurlijk de evenementenagenda rond de klok van half vier. Het weerbericht. En Lex had gisteren echt wel weer gelijk, hè? Gisteren ja, gewoon een mindagje dit. Gisteren zat hij op het strand. Nou, iets minder, maar het, het is best wel aangenaam buiten. Een beetje regen, maar Ideaal natuurlijk om races te kijken en straks lekker naar culinair Zandvoort te gaan. Verder uh, Zandvoorts nieuws in het kort tussen de muziek door. Eh, en het laatste uur hebben we natuurlijk Pit Report Sportkort. En natuurlijk ook nog het gedicht van de week eh, om kwart voor vijf. En dat is getiteld Ons Boek. Het is een tranentrekker van het eerste uur. Ik mm. waarschuw u alvast. En het dieren van de week om half vijf luistert naar de naam Banjer. En natuurlijk veel muziek. Zo is het. We zijn er weer bij. Ook vandaag op deze zondag. Nee, niet live vanaf circuit, live vanuit eh, de studio aan de Tolweg 10A. En zo dadelijk om eh, kwart over twee schakelen we naar het circuitpark Zalvoort naar Willem van deze. Maar die is deze van Delegation, terug naar de jaren 70 met Where is the Love? door behind you. What good is tomorrow when nothing's right today?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 naar Willem van Dinsen. Goedemiddag Willem, welkom. Ja, goedemiddag erop, eh, ja. Het Italië uit Uh, ja, Albert-Jan is er ook. <laughs> het Italië uit eh, weekend op het circuit... en heel veel mensen daarop afgekomen, Willem. Ja, dat klopt. Eh, ja, eh, ik ga nog niet schatten hoeveel het er zijn. Dat gaan we ongetwijfeld horen eh, later hoeveel mensen er zijn. Maar het zijn inderdaad uh, veel, heel veel zelfs. afgelopen jaren hebben we er ook al de groei in gezien. Ik geloof dat er vorig jaar ook ruim 30.000 waren op Italia's antwoord. maar nu de extra aantrekkingskracht van Max Verstappen. En dat zal ongetwijfeld hebben geleid tot een hoger aantal dit jaar. Oké, eh, nou, het was vanmorgen al vroeg begonnen, rond 9 uur. Eh, wat hebben we allemaal zo'n beetje gemist eh, al, Willem? Nou, ik niks. <laughs> Heel goed. <laughs> Heel goed. nee, maar, maar goed, we zijn om 9 uur begonnen met ja, parades. Dan, je hebt, het is Italië, zo'n Zandvoort. we hebben het al heel veel over de Max stappen en de rest van de auto's op de baan. Maar niet eh, vergeten dat er veel meer is eh, natuurlijk. Je hebt uh, Italiaanse autoclubs en dat is van Fiat tot Lamborghini aan toe. En alle merken die daartussen zitten. En daar hebben we parades van gehad in diverse klasses. Tourklasses, sportklasses en dergelijke. En we hebben ook wat jij gemist hebt, onder andere een tocht, een parade gehad van zespadjes, die scooters. Nou, altijd leuk helemaal als er zoveel tegelijk het circuit op gaan hier. Wat ook erg leuk was, was een uh, dan eh, met de karts, eh, met kids. Uh, de mini-karts allemaal, een hele batterij karts met die kleintjes die allemaal hopen de opvolger te gaan worden in de toekomst van Max Verstappen. Maar wat uh, vooral, ja, wat toch het meest tot de aanspraak aanspreekt tot de mensen allemaal. En niet alleen op het circuit, ik denk ook buiten het circuit, want het is goed hoorbaar denk ik, denk, door op het geluid eh, van de Formule 1 auto's. En dan met name eh, Max natuurlijk, 17 eh, jaar. En dan hier in de ronde gaan met zo'n demo-auto van Red Bull. Ja, met hoge snelheden en een geluid wat ja, als muziek in de oren klinkt. Wat we verder gehad hebben en wat we ook later op de middag nog terug gaan krijgen. Is, Jan Lammers, ook niet de minste, natuurlijk ook jarenlang Formule 1 gereden. Eh, Veel overwinning ook in de sportscars. Onder andere 24 uur van de Die reed samen met Arie Luijendijk. En die deden het allebei. Arie Luijendijk ook zo privé in de Nederlandse autosport twee keer bij in die 500 uh, eh, geworden, om maar eens wat te noemen. En die doen dat eh, in een uh, kolonie. Dat gaan ze later ook doen. Datgene wat Max Verstappen dan nu aan het doen is, ja, dat doet hij eigenlijk al twee dagen lang hier in Zandvoort hij zal onderhand een eh, lamme arm hebben <laughs> gegeven, Want nu heeft hij, eh, nadat hij zojuist gereden heeft, samen met Jos op de baan. Het is ook wel uniek. Ik denk niet dat het ooit eerder op de wereld eh, gebeurd is. Vader en zoon tijden in een Formule 1 eh, auto op de baan eh, actief. Eh, dat is zojuist geweest en Max' volgende verplichting is dan alweer om handtekeningen te gaan geven. En dat is nu aan het doen in paddock 1. Dat is de paddock gelijk na het tunneltje. daar heeft iedereen toegang die een geldig toegangsbewijs heeft. Ook daar moet aan gedacht worden natuurlijk. Iedereen moet de mogelijkheid hebben paddock 2 eh, heeft hij dat eh, vanmorgen gedaan. Gaat hij later ook eh, een keer doen. Paddock 2, de Tenko paddock. Ja, daar heeft de circuit organisatie besloten daar een maximale kaartverkoop toe te staan van 5000. Zodat daar op dit eind 5000 mensen kunnen op de Tanko paddock. Want zou iedereen die nu op het circuit is daar toegang toe hebben ik denk dat het dan uh, ja, één grote mensenmassa is en uh, niemand erop wat aan heeft. Uh, eh, het is een goede beslissing geweest om hier de maximale limiet te zetten op 5000. Daar gaat Max later op de middag ook weer zijn jeren. Dat doet hij om, even kijken, om half vijf. nee, dat doet hij om, nou ja, hij doet dat... hij doet dat in ieder geval nog een keer hier. Oh ja, dat doet hij om vijf voor half vier. En om drie, half vijf gaat u dan een keer eh, naar die andere paddock om ook eh, te signeren. Dus zou je een handtekening eh, willen hebben, dan maak je kans. Ik zeg vooraf, dan maak je kans op die tijden. Want dat zijn zo ongelooflijk veel mensen die daarop afkomen. En zo graag een handtekening willen van Max. Dat, eh, ja, dat, dat doen even eh, net Max eh, hoe die vanavond zijn pols op zijn arm voelt na al die handtekeningen. Ja Willem, het is allemaal maximaal dit weekend op het circuitpark Zalvoort. Gaat Max ook met maximale snelheid over het circuit als hij zo'n demo geeft in de Red Bull nou, auto? Nou, wel degelijk hoor. Net samen met zijn vader was dat niet zo het geval van uh, de reden tijden rond 31. Maar uh, morgen zat Max toch eh, op heel snel. Want 1.19.7, dat is nou de snelste tijd die hij eh, gereden heeft. En ik eh, kan je zeggen, dat is direct te snel. Oké, Willem, tot zover, want er gaat nog genoeg gebeuren vanmiddag op het circuit. En we komen later in de uitzending uiteraard weer bij jou terug voor een update. Ja. Oké, tot straks. Oké, dankjewel Willem voor van deze vanaf het circuitpark Zandvoort. En hier is Kenny B in Parijs. maken en ik weet niet wat ik zeggen moet.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 Nou, hadden we gisteren eh, lekker zonnig weer in Zandvoort. Vandaag even wat minder, maar toch wel een redelijke temperatuur. Dus we zijn heel benieuwd wat onze weerman eh, Albert-Jan Vos ervan gaat <laughs> zeggen. Het is eh, tijd voor het weer met Albert-Jan. het is bijna een duplicaat van, van Lex van gisteren hoor. Ja, Lex, Lex had het helemaal goed. Zoals eh, gezegd, gisteren scheen vooral in de middag eh, de zon flink. De temperatuur steeg naar een graad 18 à 19 aan zee... en naar 20 en 21 graden elders in de regio. Vandaag is het vrij veel sluierbewolking... waar de zon aanvankelijk nog iets een beetje flats doorheen schijnt te schijnen. Vanmiddag is de bewolking dik genoeg voor wat lichtere motregen. De matige zuidwestenwind neemt in kracht af... en de temperatuur stijgt vanmiddag naar een graad of 20 aan zee... en naar 22 elders in de regio. Vanavond is er nog kans op enige motregen... maar al vrij snel blijft het weer droog... met later ook enkele opklaringen. De zwakke wind gaat uit het westen waaien... en de temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er, er, eh, maar er ook weer vrij snel wat sluierbewolking. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De temperatuur stijgt opnieuw naar 20 graden op het strand... en naar 22 graden elders in de regio. Na morgen barst de zomer in volle hevigheid los. De zon schijnt volop en afgezien van een lokale warmteonweer blijft het droog. De wind waait uit het oosten tot zuidoosten en daarmee wordt zeer warme lucht aangevoerd... waarin de temperatuur dinsdag oploopt naar 26, u hoort het goed. En de dagen hm. daarna met een licht, naar een licht tropische temperatuur van 30 tot 33 graden. De kansen op een hittegolf eh, nemen toe. Voor de, een hittegolf heb je tenminste een periode van vijf dagen eh, achtereen nodig... waarbij de temperatuur oploopt tot boven de 25 graden. Van die vijf dagen moeten er tenminste drie zijn, hoeft niet op één volgend... met temperaturen van 30 graden of meer. Kortom, we staan aan de vooravond van een zeer warme, zeg maar gerust, hete periode. Al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.ricoweer.nl, www.meteopagina.nl of kijk ook eens op de CFM-app. Oh, wat fijn. De zomer komt eraan. Heerlijke temperaturen in Zandvoort. Boven de 30 graden. Nou, we gaan ervan genieten. Hier is Felix en Ain't Nobody. Capture effortlessly. That's the way it was. Happened so naturally. I didn't know yourself go.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 van Chaka Khan mooi heeft de grazen genomen. Hè? De single Ain't Nobody, ditmaal in de uitvoering van eh, Felix. De man die we onder meer kennen van eh, de hits van Omi. En zelf heeft hij ook diverse hits op dit moment in de hitparade staan. Waaronder deze Ain't Nobody. Nou, zo dadelijk gaan we het hebben over eh, gisteravond. Want het was rete druk in het centrum natuurlijk. De meet and greet met Max Verstappen en de anderen. Maar is Kip Kuyo en de Coconuts. Hier is Stoel Pitchen. de jaren 80 van Kid Creole en de Coconuts hoorde je bij CFM op zondagmiddag. Dat was de stoelpitchen. En mocht je mee willen kijken trouwens in de studio van CFM aan de Tolweg 10A... dat kan eh, heel eenvoudig. Ga gewoon even naar www.zfm-live.nl. Kan je meekijken, toch? Ja, kan je meekijken, klopt. Ja, gaan we even zwaaien. Ja, gaan we even zwaaien. Moet wel even een appje sturen dat je kijkt. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Gisteravond, Terug wat een gekkenhuis. Ja, de, de, de, gewoon als, dat werd dus gisteravond was het echt geen doorkomen meer aan in het centrum van Zandvoort. En dat had natuurlijk alles te maken met de, eh, de, de meet and greet met de burgemeester. Oh ja, en, en Max Verstappen en eh, Jos Verstappen en Jan Lammers en Arie Luijendijk. Maar als ze nou gisteravond het WK eh, haringhappen hadden gehad... dan hadden we dus tot in de lengte vandaag in het Guinness Book of Records gestaan. Hè? Ja. Kijk, 1500, dat is nog een uitdaging. Maar als ze dat gisteravond hadden gedaan... dan was het verreweg niet meer in te halen. Goed, terug naar gisteravond. Verstappen heeft meer fans dan Sinterklaas, luidt de kop. De aanwezigheid van Max Verstappen in Zandvoort zorgde gisteren voor een massale toestroom van fans in het centrum van Zandvoort. En dat was slechts het begin. Het starten van de motor van de Formule 1-bolide van Verstappen op het Zandvoortse Raadhuisplein... betekende gisteravond het officieuze startsein voor Italia aan Zandvoort... dat zoals u weet vandaag op het circuitpark Zandvoort plaatsvindt. Een kleine 10.000, u hoort het goed, 10.000 toeschouwers... waren volgens de schatting van de organisatie alvast op het voorproefje afgekomen. Het autosportevenement zal vandaag grotendeels in het teken staan... van de Formule 1-demonstraties van Jan Lammers, Arie Luijendijk... Jos Verstappen en natuurlijk Max Verstappen... die dit jaar met Scudera Toro Rosso furoren maakt in de Formule 1. Op het bordes van het gemeentehuis werd het illustere viertal... door burgemeester Niek Meijer welkom geheten. De laatste merkte tot zijn verbazing op dat Max Verstappen... meer fans heeft dan Sinterklaas aangezien de intocht van de Goedheiligman doorgaans aanzienlijk minder mensen op de been brengt. De organisatie van Italia Zandvoort verwacht vanwege de Max-hype... vandaag tienduizenden toeschouwers te verwelkomen. Nou, dat was natuurlijk vanmorgen al te merken aan de files... Mhm. richting het circuit en van in de namiddag de files richting Haarlem. Eh, de, in de wandelgangen wordt er al gezegd 40.000 toeschouwers. Dus maar goed, het juiste eh, aantal zullen we later op in de uitzending wellicht bekend kunnen maken... dankzij Willem, die voor ons live op het circuit aanwezig is. Zo is het. Straks schakelen we weer over naar inderdaad die Willem van deze onze race reporter ter plekke. Tot zover dit bericht uit de Telegraaf. En dan zie je wat Jan, gewoon we zijn landelijk nieuws hè, met Zandvoorts. Ja, Overal worden we vermeld. Niet alleen landelijk, maar ook internationaal trouwens. Want ook op de site formule1.com eh, uitgebreid aandacht voor uh, Italia en En het racen van Max en Jos tegelijkertijd. want er valt voldoende te zien vanmiddag op het circuit. Je hoorde Go West and We Close Our Eyes. 25 jaar, ZFM. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Mm-hmm. Get ready for the wave. It might strike like a final flood. The people haven't drank in so long. The water won't even make mud. After it comes, it might come with a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river. Dip your cup when your spirit's low. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. out the rivers, let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of the water hidden banks of hard, dry land. Clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now. liquid spirit. Lekker hè? Meedoen met deze plaats. Joh, de Crack Reporter en Liquid Spirit. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, voor de tweede maal vandaag schakelen we live over naar het circuitpark Zalvoort. Naar Willem van Dessen. Want hij is de mazzelkont die live aanwezig kan zijn bij Italia aan Zalvoort. Nogmaals, goedemiddag eh, Willem. Ja, goedemiddag. Uh, wederom vanuit... Eh, vanuit, vanaf eh, het circuitpark Zandvoort eh, met Italia Zandvoort. Eh, met uiteraard Max Verstappen, driven bij Max Verstappen. Waar we op dit moment bezig zijn, ja, en het is toch ook wel leuk om te zien hoor. Ik ben altijd wel een Ferrari-fan geweest. En ja, ik heb het idee dat iedereen die in Nederland een Ferrari heeft, dat die hier aanwezig is. Want die rijden nu een parade op de baan. En eh, ja, dat er zoveel Ferraris zijn in Nederland, eh, dat <laughs> heb ik nou ook nooit geweten. Dus ik twijfel of er nog ergens een eh, Ferrari op een oprit of in een garage staat ergens. Want het zit tussen allemaal hier lekker even over de baan. Oké, ja, dus... Uh, maar is een fiscaal verhaal, Willem, hoor. Wat zeg je? Die auto's, dat is gewoon puur fiscaal verhaal. Ja, nou ja, daar wil ik het verder niet over hebben. Ik vind ze mooi en eh, <laughs> ik vind eh, in grote betalen waar ze hiermee zijn, eh, ja, dat is toch wel uniek. Ja, Willem, je hebt het over Ferraris. Kom meteen even bij mij binnen, die gedachte van die... volgens mij rijdt die Formule 1-auto uit 93 van Jean Alesi vandaag ook op het circuit. Klopt dat? Ja, dat klopt helemaal. Die hebben wij eerder vandaag ook al over het circuit zien gaan. In handen van de eigenaar Frits van Eer. Eh, de grote man eh, van eh, Jumbo Supermarkten. Nou, die heeft die Ferrari, maar hij heeft nog veel meer Formule 1 auto's. Onder andere die auto's waar Jan Lammers, Arie Luijendijk in rijden. Die kolonies, die Minardi waar Verstappen in rijdt. dat is uit het bezit van Frits van Eert. maar die Ferrari, ja, met die V12 motor. helemaal een geweldig geluid natuurlijk. symfonie tussen de duinen, zal ik maar zeggen. Ja, oké. En eh, als je dan twee eh, pitsboxen verderop gingen... waar wij vanmorgen doorheen gingen... Eh, daar stonden ook Formule 1-auto's, hè? Ja, die, die kolonies. Oh, dat zijn die kolonies. Oké. Okay. die kolonies. En daarna stond dan die Ferrari van Frits van Eert. En er stonden de beide Minardis. en een boxje verder staat dan de Toro Rosso met Max. En aan de andere kant eh, staan twee, eh, of staat in ieder geval één eh, Formule 3, waar ook wel een mooi verhaal aan zit. Maar daar wil ik het later nog wel over hebben. Oké, nou, bedankt voor de update. We komen later in de uitzending uiteraard weer bij je terug, Willem. Ja, dat gaan we zeker doen. Oké, tot dan. Ja. Geniet ervan daar, Willem, op circuit uh, Park Zandvoort. En tot zo.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 Zo, even voor drie uur. We gingen even naar de snackbar toe en namen daar een lekkere chef special. Heerlijk hoor. jullie in your arms. Zo dadelijk na het nieuws en weer van drie uur zijn we nog twee uur lang met Zandvoort op zondag.